Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Argentinië is vicepresident Cristina Kirchner op straat aangevallen door een gewapende man. Ze bleef ongedeerd, vermoedelijk omdat zijn pistool niet werkte. De aanvaller werd door lijfwachten weggetrokken en is gearresteerd. Om Kirchner is de laatste tijd veel te doen. Er is 12 jaar cel tegen haar geëist wegens fraude in haar tijd als president tussen 2007 en 2015. De Amerikaanse democratie wordt bedreigd door oud-president Trump en zijn aanhangers. Dat heeft president Biden gezegd in een felle tv-toespraak... in de aanloop naar de congresverkiezingen op 8 november. Trump en zijn aanhangers staan volgens Biden voor een Amerika waar je niets mag kiezen... waar je geen recht hebt op privacy en anticonceptie... en waar je niet kunt trouwen met wie je wilt. De huren zijn dit jaar met gemiddeld 3% gestegen, heeft het CBS berekend. Het is de grootste huurstijging sinds 2014. Elk jaar mogen de huren op 1 juli worden verhoogd met een beperkt percentage. Maar als een woning van huurder wisselt, geldt er geen beperking. In zo'n geval ging de huur het afgelopen jaar gemiddeld met 9,8% omhoog. Het atoomagentschap van de Verenigde Naties blijft met een team experts in Oekraïne bij de kerncentrale in Zaporizhia. Het team kwam daar gistermiddag aan en heeft naar eigen zeggen belangrijke informatie verzameld over de veiligheidssituatie en de aangerichte schade. Bij de kerncentrale wordt regelmatig over en weer geschoten door Russische en Oekraïense troepen. Memphis Depay blijft bij Barcelona. Dat heeft hij vlak voor het verstrijken van de transferdeadline laten weten. Depay komt bij Barcelona nauwelijks meer aan spelen toe. Maar een transfer naar Juventus liep naar verluid stuk op salariseisen. Nu zegt Depay dat hij volledig toegewijd is om zich voor Barcelona te blijven inzetten. Het weer, het is droog, minima tussen 10 en 14 graden. Overdag geregeld zon met wat sluierbewolking en smiddags ook stapelwolken. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. Calling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription.